van 6 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter... dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat meldt Dagblad Trouw. De VVD vindt dat de rechter te veel op de stoel van de politiek is gaan zitten. Om coalitiepartner PvdA tegemoet te komen... wordt wel een aantal extra maatregelen genomen... om de CO2-uitstoot terug te dringen. Welke dat zijn, wordt later vandaag duidelijk. Premier Asjes van Curaçao is afgetreden. Hij zegt dat hij geen steun meer heeft van zijn partij Pueblo Soberano. Morgen geeft hij meer tekst en uitleg. Asjes wordt voorlopig opgevolgd door zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Whiteman... die aanblijft totdat er een definitieve opvolger is. De Verenigde Naties melden dat de tempel van Bel in Palmyra wel degelijk verwoest is. Op satellietbeelden is te zien dat er vrijwel niets meer overeind staat. Zondag melden inwoners van de Syrische stad al dat de tempel was verwoest door IS, maar de dienst voor Nationaal Erfgoed zei later dat hij nog intact was. IS heeft in het UNESCO-gebied in Palmyra meerdere eeuwenoude bouwwerken verwoest. De dode man die vorige week langs de A73 werd gevonden is een Italiaanse crimineel. Volgens Belgische media is de man van 22 die bekend was bij de Franse en de Duitse justitie. Eerder werd al bekend dat er een verband was tussen de dode man en de liquidatie van een Belgische topcrimineel diezelfde dag. Vanaf vandaag is het mogelijk om digitaal in ondertrouw te gaan. Stellen hoeven niet meer persoonlijk naar het stadhuis om melding te maken van hun voorgenomen huwelijk. En ze hoeven er ook niet meer voor te betalen, want de elektronische aangifte is gratis. Voor een geregistreerd partnerschap geldt voortaan dezelfde procedure. Het weer, de onweersbuien hebben de warmte verdreven. Dat is goed te merken. Het wordt 18 tot 20 graden en af en toe regent het. Na vandaag blijft de temperatuur steken rond de 17 of 18 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.